Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. VVD en PvdA willen een einde maken aan het geruzie tussen gescheiden ouders over de hoogte van de kinderalimentatie. In 70% van de echtscheidingen ontstaan problemen door onduidelijkheid over de berekening van de alimentatie. Volgens VVD en PvdA is de huidige rekenmethode ingewikkeld en uit de tijd. Ze komen met een wetsvoorstel dat daaraan een einde moet maken. De partijen hebben een simpeler computersysteem laten ontwerpen. Werpen. In tabellen is te vinden hoeveel je moet betalen als je in een bepaalde inkomenscategorie zit. Als het voorstel wordt aangenomen kan het systeem in 2012 worden ingevoerd. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een pand beschoten dat waarschijnlijk door de CIA wordt gebruikt. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is er minutenlang geschoten op het terrein van een voormalig hotel waar de Amerikaanse inlichtingendienst zou zitten. De politie in Kabul kon verder niets zeggen, omdat het terrein exclusief van de strijdkrachten van de coalitie is, al dus een woordvoerder. Een anonieme functionaris meldde wel dat een aanvaller is gedood. De Amerikanen bevestigen alleen dat er een aanslag is geweest op een pand dat voorheen bekend stond als hotel. Defensie begint vandaag met de grootste militaire oefening in 15 jaar. Operatie Falcon Autumn speelt zich vooral af in Drenthe. Er doen 2500 militairen aan mee van verschillende krijgsmachtonderdelen. De oefening duurt tot 7 oktober. Hoogtepunt is woensdag. Dan wordt op het TT-circuit van Assen een denkbeeldig vliegveld aangevallen vanuit de lucht. De hele luchtmobiele brigade doet mee aan de oefening en dat is bijzonder. Bij vorige oefeningen was steeds een van de bataljons in het buitenland. Het weer, plaatselijk kans op mist, verder toenemende bewolking en lokaal valt een spat regen.